Gisteren vuurde Hezbollah raketten af op de Golanhoogte, een Israëlisch gebied. Twaalf kinderen die aan het spelen waren op een voetbalveldje kwamen om het leven. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah achter de aanval zit. Hezbollah zelf ontkent er iets mee te maken te hebben. Op een bruiloft in Frankrijk is zeker één dode gevallen... toen een terras van een feestzaal instortte. Bijna 40 mensen raakten gewond. Vier van hen zijn er slecht aan toe. Het dodelijke slachtoffer zou een vrouw van 69 zijn. Hoe het kan dat het terras naar beneden kwam is niet duidelijk. Er werd een grote hulpoperatie opgezet om alle bruiloftsgasten te helpen. Een agent is vannacht in Den Bosch bestolen van zijn fiets. Dat gebeurde terwijl hij zelf een ruzie aan het sussen was. De politie roept de dader op om de fiets weer terug te brengen. En als dat niet gebeurt, kan diegene binnenkort een politie-wake-up service verwachten... waarbij agenten aan je bed staan, zoals de politie dat zelf noemt. En na de eerste dag van de Olympische Spelen heeft Nederland nog altijd geen medaille. Maar vandaag een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Sportverslaggever Jalou van Helsuwe weet wie er kans maken op zo'n plak. Dat zou heel goed Puk Pietersen op de mountainbike kunnen worden. Ook zijn er vandaag kansen bij het skateboarden en zwemmen Caspar Cabot en Arno Kaminga. de finale van de 100 meter schoolslag. Zelf was ik gisteren al even bij de halve finale daarvan en dat was al een heel spektakel. 32.000 mensen in een prachtig zwemstadion, dus dat belooft veel voor vanavond. Sowieso komen er vandaag veel Nederlanders in actie bij de watersporten... want ook de roeiers gaan het water over. En de zeilers beginnen vandaag in Marseille ook aan hun Olympische wedstrijden. Krijg je nog het weer. In het westen lekker zonnetje. In het oosten kan er een enkele bui vallen. Later wordt het wat meer bewolkt.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 Oh, I must have been a setup for a sign. A mockingbird was whistling a sentiment. then to think that I was taken for a slave. goedemorgen luisteraars. Welkom bij ZFM, de samenstelling presentatie Auko Beuving. En eh, ja, we, we, begonnen met een mooi nummertje van Julie London... van haar fenomenale cd Calendar Girl, Sleigh Ride in July. Nou, de afgelopen dagen was best aardig weer. We hebben natuurlijk wel een beetje herfstig weer gehad. Maar de laatste tijd schijnt de zon mooi. Dus we hebben een programma vol zonneschijn, zou ik bijna zeggen. Zomerse eh, muziek, om het maar zo te noemen. Eh, ik hoop dat je het leuk vindt. Onder andere Joe Pass, eh, Harry Connick, Louis Armstrong... George Ginda, Madeleine Perrault... Benny Goodman, nou, het veel om op te noemen. Het is allemaal wat easy listing-achtig, maar dat past er wel bij. Dus we gaan rustig door met de muziek van eh, Joe Pass. Eens even kijken wat ik daarvoor klaargezet had. Joe Pass, hier heb ik hem. A Summer Song. Eh, dat komt van een uh, cd'tje, dat heet, eens even kijken hoe dat ook weer heet. A Sign of the Times, 1965. Dus ja, het is al een poosje geleden. Maar de muziek is nog best aardig van deze gitarist. op de gitaar. West Coast muziek natuurlijk. Eh, maar het was wel een eh, echt muziek uit 60 eh, jaren. Dat kon je wel horen. met zo'n zangstem erachter. En de, het aanzetten van de gitaar en alles. En de trompet. wel leuke muziek. En om in zomerse stijlen te blijven. Een nummertje van deze meneer. Nicolas Nicola Conte. Even kijken. Nicola Conte. Nicola Conte. Hier heb ik hem. Sea and Sand. mortars and shells, the golden frame of your hair. Eyes reflecting eyes, flickering shadows of love's desire. thought of you geometric depth in the morning light. Sea and sand, waters and shells, the golden frame of your hair. Drops, clear crystal drops, are going forward in our Ja, mooi verhaal van eh, Nicola Conte. Eh, en, als je denkt, wie speelt de trompet? was Til Brunner, een eh, Duitse saxofonist, trompetist. Uh, mooie muziek uit ook een bepaalde tijd. 2010 schat ik zo uit mijn hoofd. ja, dat ging natuurlijk over Sea and Sand en de, golden, de gouden glans van haar. Nou, ik kan me één ding herinneren. Dat is dat, de snorharen van de zeemuis. Als je tegen zonsondergang op het strand gaat liggen en je kijkt heel goed dan zie je soms de zon spelen door de haren van de zeemuis... die dan net zijn kopje boven het zand uitsteekt. Maar dat is bij wijze van spreken. Eh, als je in de zomer bent, dan zie je allerlei soorten insecten vliegen. Wespen zijn minder gewenst. Maar de vlinder is natuurlijk wel een prachtig beest. Zoveel soorten, zoveel mooie kleuren. Cheryl Bentine, zangeres van... Eh, eh, die zingt daar fraai over Little Butterfly. while they're waiting for her kiss. Veronica, my butterfly, fluttering one, fair and bright as the sun, light as wind, embracing the sky. die Cheryl Bente, die was, uh, Bente, die was natuurlijk eh, zangeres bij de Manhattan Transfer. Daar ken je van. Ze kwam ooit in de plaats van een andere, Laurel uh, Marseille... die een auto-ongeluk had en kon optreden. Maar die Cheryl heeft een heel, heel veel solo-albums gemaakt. Onder andere deze Talk of the Town album uit 2004... waarop dit mooie nummer, uh, The Butterfly... Een andere bekende Amerikaanse crooner die het eigenlijk afgelegd heeft, als ik eerlijk ben, tegen Koert Elling. Dat is Harry Connick. En die Harry Connick, daar hoor je niet zo gek veel meer van. Hij speelt nog in wat films, als ik me niet vergis. Maar hij was eh, vroeger toch ook wel een gevierde kroener. En in 2019 heeft hij nog een, een, eh, een album uitgebracht. True Love, A Celebration to Cole Porter. En uh, Mind If I Make Love To You. Mooi nummertje ook. heavens Stars are dancing And the mounting moon is new What a rare night for romancing Mind if I make love to you since the dear day of our meeting. I've wanted to tell you all I long to do. Dawn is nearing, time is fleeting. Mind if I make love to you? If you let me, I'll endeavor to persuade you I'm your party for two. And from then on, ¡Gracias! ik Uh, redelijk veel cd's gemaakt. Laatste jaren wat minder volgens mij. Eh, maar net wat ik zei, die Koert Elling die heeft timmert meer aan de weg, om het maar zo te zeggen. Ehm, tijd voor een oude ster. Een hele bekende ster. Iedereen kent deze meneer. Louis Armstrong is zijn naam. En hij zingt ook over de eh, zomer, een summer song. Een nummertje van Dave Brubeck. Love to me is like a summer day. Silent cause there's just too much to say. Still and warm and peaceful even clouds that may drift by can't disturb our summer sky. I'll take summer. That's my time of year. Winter's shadows seems to disappear. Gay is warm this season. That's the reason I can say that I love a summer day. I hear laughter from the swimming hole. Kids are fishing with the willow pole. Boats come drifting round the bend. Why must summer ever end? love to me is like a summer day. If it ends, the memories will stay. Still and warm and peaceful. Now the days are getting long. I can sing my summer song I hear laughter from the swimming hole. Kids are fishing with the willow pole. Boats come drifting round the bend. Why must summer air to me is like a summer's day. If it ends, the memories will stay. Still and warm and peaceful. Now the days are getting long. I can sing my summer song. Louis Armstrong, Summer Song. Eh, ja, verliefd zijn in de zomer, dat heeft altijd zijn herinneringen. En eh, ja, dat is mooi. Louis Armstrong, de man die het sket heeft uitgevonden, zou ik bijna zeggen. Dit komt allemaal van een eh, LP, The Real Ambassadors, 1961. compositie Dave Brubeck, Louis Armstrong uitvoerende zanger. Eh, tijd voor iets heel anders. Tijd voor een beetje avant-garde eh, rock, zou ik bijna zeggen. En dat is eh, van een Hongaarse percussionist, componist George Ginda. En dat is in 1975 uitgebracht. The Wheel of Love, George Ginda. Ja, we hebben de programmering een beetje op hele rustige muziek gezet deze keer. beetje een eh, kraakje nog. Maar goed. Eh, dat was eh, George Jinda, een Hongaarse percussionist, componist... en een beetje behoort tot de avant-garde jazz, ook een beetje rock. En dit was uit begin 70 jaren. Uh, op de fluit hoorde je Jeff Seffer. En George Jinda speelde de drums en percussie hier in, op dit nummer. Ja, de muziek die je niet zo gek vaak hoort op ZFM. En eh, we gaan door met muziek die je wel wat vaker hoort. En dat is de muziek van Madeleine eh, Perrault. In, zeker in het programma ZFM Jazz komt zij eh, regelmatig terug. The Summer Wind. The summer wind came blowing in from across the sea and lingered there, so warm and fair, to walk with me. All summer long, we sang a song and strolled on golden sand sweethearts and the summer wind. Like painting kites, those days and nights went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. softer than a hyperman. rustige zondagochtendklanken. Het zonnetje schijnt en het belooft weer een mooie dag te worden. Hier en daar wel een wolkje aan de lucht zie ik, maar eh, niet getreurd. De zon schijnt tenminste en daar houden we van. Tijd voor de nazaten. Heb ik wel eens vaak gedraaid. Vind ik een heel mooi nummer gewoon door het ritme wat erin zit. Komt van het eh, eh, album Als de Haan Tanden krijgt. album uit 2009, 2018. En ja, ik heb er vooral bewondering voor het spelen op de bas saxofoon door Klaas Hekman. Thank you. Thank you. is eh, een mooi nummer. Eh, even kijken hoe het ook weer heet. Zo mooi is het dat ik het vergeten ben. De lok van het dwaalspoor. En dat komt om van de prachtigste als de haan tanden krijgt. En dat is een bandje die staat onder leiding van Robbie Alberga. Die speelt de gitaar. Nou, er zitten heel veel mensen die meespelen. Ik had Klaas Hekman al genoemd op piccolo en saxofoon. Maar kijk, die jong tenor. Nou, ik ga ze niet allemaal noemen. Het zijn het veel. Ik zie wel, als je denkt, wie speelde de fluit? Dat is Ronald Snijders. Nou, die kennen we ook wel natuurlijk. hele bekende fluitist. Pintje komt uit Rotterdam, dacht ik. Eh, mooi, mooi, mooi. Eh, regelmatig draaien dus. Eh, ja, tijd voor iets anders. De schaduw over het strand. Die depressie had de zon dus toch gevangen. De wind bleef onder het wolkendeksel hangen. De dag bleef stilstaan tussen 1 en 2. Vanille-ijs in haar bruine hand. Ze likte langzaam met een koel verlangen. Ze had nog zilte parels op haar wangen. Ze bracht de golven in haar haren mee. En in haar ogen de sterren van de zee. In haar schelp van stilte zocht ik gaten, probeerde mij met haar te laten praten. Ik keek naar boven en had geen idee. Vier cijfers vormden een reclamevlucht. Toen hing een rode klonje in de lucht. Ze zei iets dat ik moeilijk kon verstaan. Een man zat met een radio te spelen, die mij daarop vierstemmig mee kwam delen. Dat liefde alles was wat nodig had. Ze keek me een tijd later peinzend aan En net toen ik haar schouder wilde strelen Begon het haar klaarblijkelijk te vervelen Dat ik alleen maar zwijgend naast haar zat En ze verdween half achterdocht een blad. Tot haar navel toe was wereldnieuws te lezen. Ze zei dat oude klonje fijn zou wezen. Het speet me dat ik dat niet bij me had. Ze leek me onder haar bikini bruin. Ze had een hoge schutting om haar tuin. De eerste druppels vielen op mijn hand. Tijd voor theeën om zich aan te kleden. Opeens leek alles jarenlang geleden. Ze deed haar kleren aan en groette mee. Een regensluier daalde over het strand En kinderen huilden hard en ontevreden De natte vlaggen zakten naar beneden En iets dat nooit begon was al voorbij haar kleine vrede hand liet mij niet vrij. De regen deed me weer naar zee verlangen. Haar golven hielden mij opnieuw gevangen. Het ochtendblad maakt mee, het was van mij. Steeds verder werd ik weggesleurd van het strand. De geur van oude klonje boei van het land. Prachtig nummer, Canzone 4711. Uh, Boudewijn de Groot werd ooit de vraag gesteld... wat hij zelf het eh, meest mooie liedje vond uit zijn hele oeuvre. Dat vond hij een onmogelijke vraag om daar een antwoord op te geven. Maar toen hij, zei hij toch... maar de tekst van Canzone 4711 is wel waanzinnig. En dat is ook zo. Als je geluisterd hebt, hoor je dat waar het verhaal over gaat. En hij was ook onder de indruk van het Jesse arrangement van Bert Page. Eh, ja, hij zei wel over dit nummer nog... Ik, als ik het nu zou moeten zingen, zou ik het meer jazzier zingen dan toen ik het in 19... Dat was het 68 op de plaats zetten. Toen was hij nog echt geen crooner. En ja, ja, Boudewijn de Groot is ook niet echt een crooner. Dus als hij het jazzier wil zingen, ben ik benieuwd hoe dat zou klinken. Prachtig nummer. Ook een nummer wat regelmatig terugkeert bij ZFM. En zeker in de zomertijd natuurlijk. Dan zijn we toe aan een, een nummertje uit de oude doos. En dan doen we eerst dit maar tussen. ZFM Jazz. Good Old Benny Goodman, één misbehaving. Heel bekende natuurlijk. Eh, mooi uitgevoerd ook. Eh, wat ook mooi uitgevoerd is, dat eh, is het werkje van Claire Thiel. Een Engelse jazzzangeres en ook presentatrice. Ze heeft menige radioshow gehad. en die heeft in 2020 cd uitgehoord. They Say It's Swing. En daar staat dit hele bekende nummer op. Luister en geniet. What good is melody? What good is music if it ain't possessing something sweet?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 Do I do I do I do I do I do I do I do I? It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I do I do I do I do I do I do I do I? Meer dan de moeite waard je uit 2021. DC It Swing. Um, Ice Cream is een heel bekend nummer van de, de Dutch Winkels. maar toen ik dat zat te zoeken kwam ik deze tegen. De Memphis Blues. mooi nummertje van de, dit Swing College. En daar hoorde je de banjo. De banjo is natuurlijk met name een instrument... wat veel door de Dixieland gebruikt werd. Maar er is wel één speler die heel bekend is. Bella Fleck. En daar sluit ik mee af. Uh, tweede uur hoop ik dat je er ook bij bent.